Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die orale seks had met zijn bewusteloze vriendin... heeft een celstraf van 10 maanden gekregen. De verdachte van 33 uit Palona, had naar eigen zeggen een erotische avond met haar. Uit videobeelden bleek dat hij 112 belde omdat ze niet meer ademde. De vrouw van 21 is twee dagen na de verkrachting overleden. Het OM eiste 30 maanden omdat haar dood het gevolg zou zijn van het misbruik. Maar volgens de rechtbank is alleen bewezen dat de verdachte seks had met iemand die weerloos en kwetsbaar was. Maar niet dat haar dood zijn schuld was. Coffeeshops in tien gemeenten doen mee aan een landelijke wietproef. En dat gaat niet zonder slag of stoot, weten ze ook in deze coffeeshop in Maastricht. Eerst mocht je maar een beperkt aantal grammen eh, binnen huis hebben. En dat is nu anders. Ik heb een heel magazijn nodig en dat heb ik niet plek voor eh, op elke locatie. En ik denk dat ook wel meer coffeeshop-eigenaren hiermee eh, problemen ervaren. Maar ja, al bij al eh, zijn we zeker blij dat we hebben meegedaan en meedoen. Uiteindelijk eh, is legale wiet de toekomst. Ja, zeker weten. Ze vindt ook dat de legaal geweekte wiet schoner is... en je minder last hebt van je keel als je bloot. En de Ierse rapgroep NieCap mag Hongarije niet in. En dat terwijl ze een optreden gepland hebben staan op Siget volgende maand. Hongarije zegt dat de groep openlijk Hamas en Hezbollah steunt. Eerder kwam de groep onder vuur te liggen... omdat ze tijdens Glastonbury onder meer dit riepen. Nou, ze spraken hun steun uit aan een onlangs verboden pro-Palestina actiegroep. Een van de leden van NICAP is in Groot-Brittannië aangeklaagd voor terrorisme... omdat hij tijdens een optreden een vlag van Hezbollah liet zien. Het weer, wat zon, wat wolken. In het noorden kan een buitje vallen bij 22 tot 25 graden.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 Trying to be numb pure, Lord of mercy on me, myself, and I. Should've never been around there. Body cold when I was out with it here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show, no matter where I go.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 voor de grensstrook tussen Thailand en Cambodja. Er geldt nu een rood reisadvies. Dat betekent dat alle reizen worden afgeraden. Een beer die uit een Oekraïense privédierentuin werd gered toen de oorlog uitbrak... is in Ouans Dierenpark overleden. De beer liep in het park in Renen een botbreuk op die niet meer te behandelen was.